Van Duin, die voorzitter is van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zei dat in het tv-programma Kruispunt. De bisschoppen vergaderen dinsdag over de kwestie. Bij het meldpunt Hulp en Recht zijn de afgelopen week 200 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen. journalist Alberto Stegenman is er opnieuw in geslaagd om op Schiphol nep-explosieven in een vliegtuig binnen te smokkelen. Dat was gisteravond te zien op SBS 6. Hij kocht tax-free een fles drank en verwisselde de vloeistof. Daarna liet hij het tasje in de winkel sielen en ging aan boord van een vliegtuig naar Londen. Stegenman werd streng gecontroleerd, ook omdat hij was herkend. Maar het tasje bleef ongemoeid. Met het ongecontroleerde tasje met de fles nep-explosieven kon hij zelfs doorvliegen naar Washington. President Sarkozy heeft de Griekse premier Papandreou de steun van Frankrijk toegezegd bij zijn pogingen om Griekenland financieel boven water te houden. Maar net als de Duitse bondskanselier Merkel vrijdag kondigde Sarkozy geen concrete maatregelen aan. Griekenland heeft een begrotingstekort dat ver boven de Europese norm ligt. Papandreou zegt dat hij alles heeft gedaan om dat tekort terug te dringen. Hij vraagt van Europa geen geld, maar wil wel dat Griekenland tegen dezelfde voorwaarden geld kan lenen als andere eurolanden. Morgen praat Papandreou met de Amerikaanse president Obama over de financiële problemen van Griekenland. Op een veiling in Brussel is een album van Kuifje uit 1930 verkocht voor bijna 29.000 euro. Het ging om een originele zwart-wit uitgave van Kuifje in het land van de Sovjets. Het veilinghuis had de waarde van het stripboek geschat op tussen de 12.000 en 15.000 euro. Een ander Kuifje-album, de Scepter van Ottokar, verwisselde voor ruim 15.000 euro van eigenaar. Het weer, vannacht lichte vorst met in het noorden en morgenochtend ook in het midden mogelijk lichte sneeuw.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 Save for me, save for me. You all need somebody. I just know your life's gonna change. Save for me, save for me. We all need somebody.